uur. Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Christian Eriksen voelt zich weer wat beter. Afgelopen weekend zakte de Deense voetballer tijdens de EK-wedstrijd tegen Finland ineens in elkaar door een hartstilstand. Vanochtend gaf de Deense bond weer een update, zegt verslaggever Eline de Zeeuw. De komende dagen zal hij nog verder onderzocht worden, want de oorzaak van die hartstilstand die is nog altijd onduidelijk. Eh, ook zijn zaakwaarnemer heeft van zich laten horen. Die zei dat eh, Eriksen maandag en misschien dinsdag nog in het ziekenhuis blijft ter observatie. En dat Eriksen donderdag in het stadion hoopt te zijn tijdens de wedstrijd van Denemarken tegen België. Want hij wil persoonlijk zijn team aanmoedigen. Ook nog wel opvallend, na het incident met Eriksen zag het Rode Kruis een enorme piek in het aantal mensen dat zocht naar info over reanimeren. Het zit wel goed met de Nederlandse economie, zegt de Nederlandse bank, die door de coronacrisis eerst nog een stuk negatiever was. Nu denken ze dat de economie dit jaar met ruim 3% groeit en volgend jaar nog wat meer. Het aantal inbraken is weer aan het toenemen. En ook dat komt doordat we minder last hebben van corona. Mensen zijn minder vaak thuis en er is geen avondklok meer. En dat vinden inbrekers helemaal niet vervelend. En vanavond steken een groep burgemeesters en minister Grapperhaus de koppen bij elkaar over grote schermen. Ze bekijken of er vanaf de kwartfinales van het EK toch gekeken kan worden in parken, op terrassen en op pleinen. Voorlopig moet je het EK dus thuis kijken. Helaas niet op het terras vanavond. Maar ja, dat eh, mag niet hè, van Mark. Dus eh, bij mijn vriendin eh, thuis. Op terrassen kan je niet ergens kijken, want het meeste gaat dicht. En, ja, wel zonde, maar het is wel... Ik denk met een paar biertjes en een oranje shirtje aan, helpt het wel. Thuis voor de buis werd er trouwens ook massaal gekeken. 5,4 miljoen mensen zagen hoe Oranje gisteravond won van Oekraïne. Het weer zonnig en droog, 23 tot 29 graden. Morgen zijn er in de ochtend veel wolken, maar in de middag komt de zon er weer bij.